4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering... over het besluit om aandelen Air France KLM te kopen. Nederland kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen van de holding... en lichtte de Fransen pas in na de koop. Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Hij benadrukt wel dat het belang van Air France KLM voorop moet staan. Minister Hoekstra gaat later deze week overleggen met de Franse minister van Financiën en Economische Zaken. Het OM eist 3,5 jaar cel plus 4 jaar rijontzegging tegen de man uit Utrecht die een dodelijk ongeval veroorzaakte. De man van 48 botste op een bus. Zijn twee pers kwamen om. De bestuurder zelf raakte zwaar gewond. Volgens de officier van justitie was de verdachte roekeloos, reed hij veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en drugs. De verdachte ontkent dat alles en beschuldigt de buschauffeur. Die had volgens hem beter uit zijn doppen moeten kijken. De verdachte is eerder veroordeeld voor te hard rijden onder invloed. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt Pieter Jaap Albersberg op. Die is sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Pauw begint op 1 mei in Amsterdam. Hij was bijna negen jaar korpschef in Rotterdam... en stond bekend als een man van de straat... die veel betrokkenheid toonde bij zijn agenten. Onder Pauw zijn de misdaadcijfers in Rotterdam flink gedaald. En Pek Zwolle accepteert met tegenzin de nieuwe datum voor de wedstrijd tegen Ajax. Die werd door voetbalbond KNVB verplaatst... om de Amsterdammers meer voorbereidingstijd te geven... voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Pek moet nu drie wedstrijden spelen in acht dagen. Het weer zonnig, temperatuur tussen 11 en lokaal 20 graden. Morgen meer bewolking, later op de dag wat regen. In het uiterste noorden blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden.